Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meisjes met Marokkaanse achtergrond kunnen vaak moeilijk een stageplek vinden... blijkt uit onderzoek van het kennisplatform Integratie en Samenleving... naar stages in het mbo. Discriminatie komt vooral voor bij bedrijven in de detailhandel, horeca, administratie en de techniek. Over de zorg- en welzijnssector komen veel minder klachten binnen. Een stage lopen is verplicht bij mbo-opleidingen. Er is nog weinig vooruitgang geboekt tijdens de eerste week van vredesgesprekken over Syrië. De hoofdonderhandelaar van de Syrische oppositie zegt in een interview met drie buitenlandse kranten dat de Syrische president Assad dwars ligt. Volgens onderhandelaar Alouche werkt zijn regime niet mee aan verdergaande onderhandelingen. Beide partijen praten niet direct met elkaar, maar alleen via VN-gezant de Mistura. De Braziliaanse oud-president Lula is in beroep gegaan tegen het besluit van een rechter om zijn benoeming als stafchef op te schorten. Zijn advocaten zeggen tegen het Franse persbureau AFP dat er sprake is van een intimidatiecampagne door de rechterlijke macht. Lula werd deze week beëdigd als stafchef van het kabinet van zijn opvolgster Rousseff. Hij wordt verdacht van fraude in een groot corruptieschandaal rond oliebedrijf Petrobras. Veel Brazilianen zijn bang dat hij zijn straf ontloopt... omdat hij als lid van het kabinet alleen door het Hoge Rechtshof kan worden vervolgd. Een groep wetenschappers wil een visverbod in delen van de Noordzee. Dat schrijven ze in een brief aan het kabinet, meldt Trouw. Volgens de wetenschappers kan de natuur in de Noordzee alleen herstellen... als de visserij op bepaalde plekken helemaal wordt stilgelegd. De belangenorganisatie van de zeevisserij noemt de aanbevelingen van de wetenschappers zeer overdreven. Het weer nog, het blijft bewolkt en op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 4.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 Don't you wanna rally? We'll find a row with no name, lay back in the slow lane. The sky's dropping Jupiter all around us like some old train. We'll be rolling down the windows. I bet you we're catching our second wind.